5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse bommenwerpers hebben in Zuid-Korea vluchten uitgevoerd... vlak bij de grens met Noord-Korea. Een verslaggever van persbureau AP zag de toestellen overvliegen. Het waren B-1-bommenwerpers die uitgerust kunnen worden met kernbommen. De actie wordt gezien als machtsvertoon vanwege de opgelopen spanningen in de regio. Vorige week deed Noord-Korea voor de vijfde keer een kernproef. Zuid-Korea heeft zelf geen kernwapens en is daarvoor afhankelijk van bondgenoot Amerika. Hillary Clinton zegt dat ze een doktersadvies om rust te houden heeft genegeerd. Haar artsen adviseerden haar vrijdag om vijf dagen te stoppen met haar verkiezingscampagne... omdat ze een longontsteking had opgelopen. Clinton dacht naar eigen zeggen dat het niet zo ernstig was en ging door met haar werk. Zondag werd ze onwel tijdens de herdenking van de aanslagen op het World Trade Center. Haar man Bill Clinton zei vannacht op de Amerikaanse televisie dat Hillary eerder zulke klachten had, maar dat ze toen gewoon kon doorwerken. Het kabinet wil alleen nog met Turks-Nederlandse organisaties praten... die zich uitspreken tegen geweld en intimidatie. Dat schrijft minister Ascher aan de Tweede Kamer... voorafgaand aan het debat over de spanningen in de Turkse gemeenschap. Sinds de mislukte staatsgreep van twee maanden geleden... hebben 175 Turkse Nederlanders aangifte gedaan... van bedreiging, intimidatie en geweld. Ook zijn als gevolg van de spanningen zo'n 600 kinderen van school gewisseld. Ascher eist van Turks-Nederlandse organisaties dat ze de democratie in woord en daad verdedigen. Anders zijn ze geen gesprekspartner meer voor het kabinet. Leraren zien niets in de plannen van staatssecretaris Dekker om de doorstroom van kleuters naar groep 3 te verbeteren. Dekker vindt dat kleuters te lang in groep 2 blijven zitten. Volgens de Algemene Onderwijsbond ziet Dekker dat verkeerd. Sommige kleuters zijn pas later klaar om naar groep 3 te gaan en de leerkrachten kunnen dat prima beoordelen, al dus de bond.